Van twee uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De burgemeester van de Mexicaanse stad Iguala... die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van 43 studenten... is gearresteerd. Burgemeester Abarca vluchtte twee weken geleden. Overheidsfunctionarissen hadden verklaard dat hij de politie opdracht had gegeven... om de studenten op te pakken. Ze zouden van plan zijn geweest om een toespraak van zijn vrouw te verstoren. De verdwenen studenten zijn zeer waarschijnlijk vermoord. De compensatieregeling voor gedupeerde DSB-klanten geldt voor alle klanten die ermee instemmen. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof beslist. In een tussenvonnis in mei had het hof nog bepaald dat de regeling voor sommige klanten tekortschoot. Die is nu op een aantal punten aangepast. DSB ging in 2009 failliet. Reisorganisatie Fly Brazil vraagt faillissement aan. Het bedrijf dat vakanties naar Braziliaanse kuststeden aanbood... kan zijn rekeningen niet meer betalen doordat er minder reizen worden geboekt. Fly Brazil is aangesloten bij de stichting Garantiefonds Reisgelden, de SGR. En dat betekent dat mensen die al een reis geboekt hadden... hun geld terug kunnen krijgen. Volgens de SGR zijn er nu een paar honderd klanten van Fly Brazil in Brazilië. De SGR waarschuwt consumenten dat betalingen aan Flyberziel gedaan na vandaag niet worden gegarandeerd. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, wil het Drentse dorp Oranje houden aan eerder gemaakte afspraken. In het dorp zouden 1400 asielzoekers worden ondergebracht. De bewoners vinden dat veel te veel en willen niet verder gaan dan de 500 die er nu zijn. In de Alpen dreigt noodweer. Vooral in Noordwest-Italië en delen van Zwitserland worden problemen verwacht met veel sneeuw en regen en veel wind, mogelijk orkaankracht. In een aantal regio's geldt code rood voor zeer gevaarlijk weer. In regio's in Frankrijk en Oostenrijk onder meer geldt code oranje voor gevaarlijk weer. En het weer hier, meest bewolkt, in het oosten af en toe wat motregen en aan zee ook een enkele bui. Het wordt 11 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat tussen Afrit Bunschoot en Barneveld 8 kilometer. Bij Barneveld is vanwege een technische storing de spitsstrook dicht. En in de file is ook een aanrijding gebeurd. Verkeer kan het beste bij het Eemnes omrijden via Utrecht, Ede, Barneveld.